Het misbruik vond plaats in de jaren 70. Sommige mensen binnen de organisatie wisten ervan, maar deden niets. De slachtoffers kregen in totaal 30.000 euro schadevergoeding. De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad zijn zwaar teleurgesteld dat Lelystad Airport nog niet in april volgend jaar opengaat. Volgens de provincie hebben de politiek, bedrijven en organisaties veel geïnvesteerd in het vliegveld. Minister van Nieuwenhuizen heeft de opening uitgesteld na een uitspraak van de Raad van State. Die oordeelt dat Nederland te weinig doet om de uitstoot van stikstof in kwetsbare natuurgebieden terug te dringen. Bij een luchtaanval op een detentiecentrum voor migranten in de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker 40 doden gevallen. Er zouden 80 mensen gewond zijn geraakt. Rondom Tripoli wordt al maanden gevochten tussen verschillende milities. Eén daarvan, het LNA, had aangekondigd luchtaanvallen uit te gaan voeren. Maar de militie ontkent achter deze aanval te zitten. In het detentiecentrum zitten migranten die zijn opgepakt toen ze probeerden naar Europa te komen. Natuurmonumenten gaat minder bomen kappen. De organisatie vroeg om advies aan zo'n 10.000 leden... na steeds meer onvrede over het beleid. En daaruit bleek dat veel meer mensen moeite hebben met de bomenkap. Als er nu nog bomen moeten worden gekapt... bijvoorbeeld om het landschap te herstellen... dan wordt ergens anders een nieuwe geplant. Het weer, lokaal kan een mistbank voorkomen.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 you know Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Zandvoort 106.9 FM. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. But I fell hard. Guess I should have seen it coming.